Jobboot met het NOS Journaal. In Brussel is de beslissende eurotop over Griekenland aan de gang. De regeringsleiders van de 19 eurolanden moeten een besluit nemen of Griekenland in de eurozone kan blijven. Over het verloop van de bespreking is niets bekend, maar vooraf werd duidelijk dat er nog veel hobbels zijn op weg naar een akkoord. Volgens correspondent Arjan Noorlander ligt er een voorstel op tafel... waarin Griekenland nog extra maatregelen moet nemen op het gebied van de BTW en de pensioenen... om in aanmerking te komen voor een nieuwe lening. Ook moeten de overheidsuitgaven nog verder worden beperkt... en moet het land 50 miljard in een fonds storten om zijn staatsschuld af te lossen. Over die extra eisen van de eurotop zou het Griekse parlement nog deze week moeten stemmen. Als dat lukt, kan Athene aanspraak maken op een overbruggingskrediet van 7 miljard euro, zegt Noorlander. Het definitieve besluit daarover zou genomen moeten worden door een nieuwe eurotop volgend weekend. Een arts in de Amerikaanse stad Detroit is veroordeeld tot 45 jaar gevangenisstraf vanwege het vergiftigen van honderden patiënten. Hij schreef chemokuren voor aan mensen die helemaal geen kanker hadden en patiënten met kanker kregen de verkeerde kuren. De 50-jarige arts streek op die manier zeker 15 miljoen euro aan verzekeringsgeld op. Hij heeft meer dan 550 slachtoffers gemaakt. De ploegentijdrit over 28 kilometer in de Tour de France is gewonnen door de BMC-ploeg van kopman TJ van Garderen. De ploeg bleef het team Sky van gele truidrager Chris Froome 600ste seconde voor. Movistar van de Colombiaanse kopman Quintana reed ook uitstekend en verloor maar 4 seconden. De Spaanse favoriet Contador moest 28 seconden prijsgeven. De Italiaanse winnaar van vorig jaar Nibali verloor 35 seconden. De Nederlanders eindigden verder naar achteren. Robert Geesing verloor vandaag 1 minuut en 14 seconden. Bauke Mollema 1 minuut en 25 seconden. Op Wimbledon is de finale tussen Roger Federer en Novak Djokovic gestaakt wegens regen. Tot nu toe gaat het gelijk op. Beide spelers hebben een set gewonnen, allebei in een tiebreak. Inmiddels is het dak op het centercourt gesloten en is de wedstrijd hervat. Het weer vanavond en vannacht overwegend bewolkt met af en toe regen. Ook morgen bewolkt en buien. Het wordt dan, net als vandaag, 21 graden. Dit is ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Gorkum richting Utrecht staat door een ongeluk tussen Noorderloos en Lexmond 5 kilometer file. De weg is wel weer vrij.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 first, five minutes for the 15 of fame. Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told. to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Can't think, can't sleep Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins.